Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Tel Aviv heeft de schacht naar Jeruzalem opgeschort... omdat daar steeds meer schermutselingen zijn tussen de politie en Palestijnse jongeren. Er zijn extra agenten en veiligheidstroepen ingezet om de rust terug te brengen. De autoriteiten in Jeruzalem zijn woedend over het opschorten van de uitstapjes. Ze vinden dat de afgelastingen degene in de kaart spelen die de orde willen verstoren. Het stadsbestuur van Tel Aviv zegt dat het gebeurt op verzoek van de ouders. In Amsterdam hebben hulpdiensten een pasgeboren baby gered uit een ondergrondse vuilcontainer. Het meisje is een paar dagen oud. Ze werd gevonden doordat iemand haar hoorde huilen. De baby is naar een ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. De recherche is op zoek naar de ouders. De container is weggehaald voor onderzoek. In Taarlo in Drenthe is een auto gevonden met een lichaam uit een kanaal. Vermoedelijk is het slachtoffer een vrouw van 54 uit Assen. Ze werd sinds 14 oktober vermist. Het is haar auto. De politie kan nog niet bevestigen dat het de vermiste Jansje Takens is. De afgelopen tijd is te vergeefs gezocht naar de vrouw. Ze heeft diabetes en ging zonder medicijnen op weg, meldt RTV Noord. In de Tweede Kamer is het nieuws verwelkomd dat de zeven belangrijkste Nederlandse banken de stresstest van de Europese Centrale Bank ruimschoots hebben doorstaan. Volgens de PVDA is dat vooral te danken aan het kabinetsbeleid om de financiële sector flink te hervormen. De VVD wijst in de eerste plaats op de rol die de Nederlandse bank heeft gespeeld bij het op orde brengen van de banken. Ook bij de oppositie overheerst tevredenheid. Het weer, het blijft bijna overal droog. Er is zeer lokaal kans op wat regen. Ook vannacht is het droog en het wordt dan een graad of 10. Morgen zijn er eerst nog veel wolken.